Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een stekker is in een jaar tijd verdubbeld, blijkt uit cijfers van het CBS over elektrisch rijden. Vorig jaar reden in Nederland 37.000 plug-in hybrides rond, nu zijn het er 76.000. De populairste modellen zijn de Mitsubishi Outlander en de Volkswagen Golf. Het aantal gewone hybrides, dus zonder stekker, steeg met 10% naar 124.000. Daarvan zijn er dus nog wel meer op de weg, maar de groei neemt af. Het aantal volledig elektrische auto's steeg met 34%, maar met een totaal aantal van 10.000 zijn die nog relatief zeldzaam op de weg. Op verschillende plaatsen in Oekraïne wordt vandaag de kernramp van Tsjernobyl herdacht, precies 30 jaar geleden. Op 26 april 1986 ontplofte midden in de nacht een van de reactoren van de kerncentrale in het noorden van Oekraïne. De Sovjet-autoriteiten hielden de ramp aanvankelijk stil. Pas drie dagen later bleek uit metingen in Zweden dat er iets aan de hand was. Een grote wolk radioactief materiaal was via Wit-Rusland naar het noordwesten getrokken. Hoeveel doden daardoor zijn gevallen of nog zullen vallen is onduidelijk. De schattingen variëren van enkele duizenden tot 200.000. In Oekraïne worden de komende dag kerkdiensten gehouden om de slachtoffers te herdenken. In de Wit-Russische hoofdstad Minsk is een protestmars. Wielerjournalist Peter Auerkerk heeft een prijs gewonnen voor het beste sportboek van het jaar. Hij kreeg de Nico Scheepmaker beker voor zijn boek Etalagecoureur over wielrenner Roy Schuiten. De jury spreekt van een prachtig geschreven biografie, duizelingwekkend gedetailleerd. Schuiten was vooral actief in de jaren 70. Hij overleed in 2006 op 55-jarige leeftijd. De publieksprijs ging naar het boek Top Show, dat een kijkje achter de schermen geeft bij het tv-programma Voetbal International. Het weer. In de kustprovincies blijft het regenachtig. In Zeeland kan het stormachtig waaien. In het binnenland nemen de buien af. Minima tussen 0 en 4 graden. Overdag weer veel buien met kans op onweer en hagel. Het wordt ongeveer 8 graden.